Zes uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Met nieuwe sancties probeert Amerika de Iraanse bouwsector te raken. Amerikaanse ondernemingen mogen niet langer bepaalde materialen en software aan Iraanse bouwbedrijven leveren. Volgens minister Pompeo staat de Iraanse bouwsector onder controle van de revolutionaire garde. Die wordt door de VS als een terroristische organisatie beschouwd. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een verklaring uitgegeven over een raketproef die gisteren werd gedaan. Het zou de derde proef zijn met een meervoudig lanceersysteem. Volgens Kim worden nu de mogelijkheden groter om buitenlandse doelen te vernietigen. Al dagen lekt er olie uit de omstreden Keystone-pijpleiding in de Amerikaanse staat North Dakota. Intussen is bijna anderhalf miljoen liter olie weggelekt. De Keystone-pijpleiding loopt van Canada naar het midden en zuiden van de VS... Al jaren wordt er geprotesteerd tegen uitbreiding ervan. Milieuorganisaties vinden het risico op lekkages veel te groot. In Venray is een agent gewond geraakt toen een automobilist met opzet op hem inreed. Het gebeurde bij een controle. Toen de agent het stopteken gaf, reed de man hem aan. De politieman is naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden. Zuid-Afrikaanse media melden dat een Nederlandse man en vrouw zijn omgekomen bij een overval in hun huis in het noordoosten van Zuid-Afrika. Het gezin van vier werd overvallen door mannen die zich voordeden als werkzoekenden. De gezinsleden werden vastgebonden en kregen een doek voor hun mond. Twee van hen overleefden dat niet. Fortuna Sittard en FC Utrecht hebben zich verzekerd van een plek bij de laatste 32 in het KNVB-bekertoernooi. Fortuna versloeg ADO Den Haag met 3-0 en Utrecht won van Excelsior 31 met 1-4. Het waren de laatste wedstrijden van de eerste ronde. Morgen is de loting voor de tweede ronde. Het weer in het noordoosten, eerst soms nog lichte vorst. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gaat het regenen. Vanmiddag is het 8 tot 14 graden.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 I thought you were my friend. who wrote the bill, please return the spoons. As hand in hand we wander on through life's wondrous maze, said Robin Hood to Little John, there must be other ways. the pageant still unfolds.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 Come back. van ZFM. 6.9 Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...